uur. Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft nog erg onduidelijk op welke manier de computersystemen van de overheid werken. Er is een website gemaakt waar je kunt lezen welke algoritmes de overheid gebruikt. de bedoeling was om transparant te zijn, zegt staatssecretaris Van Huffelen. En het is vooral ook om, om te zorgen dat mensen die algoritmes willen toetsen... of dat nou de toezichthouder is, de autoriteit persoonsgegevens... of wetenschappers, dat die inzicht hebben en dat die kunnen kijken hoe zo'n algoritme in elkaar zit, hoe het werkt... en of het voldoet aan de maar overheden vullen dat register nauwelijks in. De overheid gebruikt vaak algoritmes, geautomatiseerde systemen, om beslissingen te nemen. Maar dat pakt soms rampzalig uit, bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. Boze Burna Boy fans in de Gelredome gisteravond. Het stadion was uitverkocht en duizenden mensen stonden op de Nigeriaanse zanger te wachten. Maar hij was nergens te bekennen. Na twee uur wachten kregen zijn fans dit te horen. We gaan dit op een andere dag moeten doen. Sommige fans zeggen tegen de Gelderlander dat ze al 12 uur lang stonden te wachten. Hoe laat was je hier al? Eh, om 11 uur s ochtends. <laughs> Het is nog onduidelijk waarom Burna Boy niet opkwam dagen. Naar eigen zeggen was zijn vlucht vertraagd. Hij belooft dat er snel een nieuwe concertdatum komt. In Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse muur. De tunnel ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. Door de tunnel konden mensen van Oost naar West vluchten. Dat moest kruipend, want de tunnel is net groot genoeg om er kruipend doorheen te gaan. Je kan dan bijvoorbeeld bij je bezoek de volgende keer is het eh, niet mogelijk om daarin te kijken, want de tunnel die wordt opgevuld en publiek mag er dus niet in. Het weer, vandaag eerst zon met dunne wolken. Vanmiddag steeds meer wolken en dan vanuit het zuiden wat regen. Het wordt een beetje benauwd met maximaal 25 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM. ZFM. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad they suck the fat right off your back Make up your mind about your tits, girl They can puff them up so no bra will fit, girl There's only one thing they can fix And I won't let you be misled That's the hole in your head Can't fix that Hell, hell, modern world Hell to all your boys and girls modern world You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, boy Do you have a purpose in your life besides six or some sense. And hey. These days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head modern world I say hail to all your boys and girls Hell, hell, the color green I say hail to what I've seen And hail this modern world dat was eh, Dennis van Aatsen met eh, Modern World. Het origineel is van eh, Anouk, ook een popnummer. Het is omgeschreven voor een televisieuitzending naar een prachtig big band nummer. Welkom terug bij het tweede uur jazz op ZFM, live van het circuit. Bij de Historic Grand Prix. we presenteren het vandaag in een duo. Jeroen zit erbij en mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat jullie luisteren. Het volgende nummer wat we alweer hebben klaargezet is eh, ook weer Desafinado In het eerste uur hadden we ook Desafinado van eh, Rita Reis. Maar deze wordt eh, vertolkt door George Michael met Astrid Gilberto. Waarbij we Albert Gilberto in het eerste uur ook al een paar keer hebben gedraaid. Dus zoals gezegd een prachtige vertolking van George Michael met Desafinado. George Michael met eh, Astrid Colbetto met het prachtige nummer Desfinado. En dat was weer eh, een bossa nova. Maar het volgende nummer wat we klaar hebben staan is een prachtig nummer wat eh, Jeroen gaat aankondigen. Ja, dat is van Earl Bostic, de gigant die een voorbeeld is voor vele andere artiesten. Vlak voor het nieuws van 11 uur hebben we al een klein stukje ervan gedraaid. En het nummer dat heet The Third Man Team, Earl Bostic. was het The eh, Third Man van Earl Bostic. We zijn nog steeds op het circuit. We zijn lekker bezig. We kijken even naar buiten. Er is op dit moment eh, zijn er geen races. Maar we gaan lekker door met jazz. En het volgende nummer wat, ik, eh, wat we hebben uitgekozen is Let's Fall in Love. En dat is wel van een bijzondere zangeres. Dat is Anne Hampton Calloway. Ze is geboren op, in 30 mei 1958 in Amerika. En eh, ze was eigenlijk een Broadway-zangeres. Maar ze schreef ook nummers. Waarbij ze onder andere het nummer heeft geschreven... Uh, de teamsong voor de televisieserie De Nanny. Zoals gezegd. En Hamilton uh, met het nummer Let's Fall in Love. What's i made of it, let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, Hans, eh, hoor je mij? Ja. ja, ik hoor je. Ja, hoor je mij ook? Ik hoor je luid en duidelijk en je bent eh, live op de radio, dus ga je gang. Nou, wat, eh, hartstikke goed zeg. Ik ben inmiddels een beetje verhuisd. Want ik sta hier op een uh, verder op een denk hè. Ik sta bij eh, Michael Simmer, eh, Simmerink, een eh, Zandvoortse. Ja. Nou, Zandvoorter. En, 23 jaar, dat vind ik toch altijd een beetje dat, ben je, Dan ben je een beetje Zandvoorter. We staan hier bij een hele speciale auto. Dat is de Hirondel Port. En die is van uh, Ja, daar ben ik niet. Hoe, hoe kom je daarna? Nou, dat is uh, gekomen vanaf 2019 heb ik hem kunnen overnemen van een, van een vriend van mij waar ik hem eigenlijk mee samen zou restaureren. Gerard Nol, hè? Gerard Nol, oud auteur eh, van Ben Pon en Gijs van Lennep. Ja. Eh, maar wees daar gezondheid eh, ging dat niet meer, niet meer lukken om dat samen te doen. Ja. En toen hebben we besloten dat ik hem in mijn eentje overneem en in eigen beheer ga doen. En dat heb ik in mijn eigen bedrijf met heel veel mensen, dus een heel groot team, kunnen, voor, elkaar kunnen krijgen. Restaureren. Echt restaureren, vanaf nul, alles uit elkaar. En helemaal alles weer opnieuw maken. Eh, we zijn er ook trots op dat hij echt voor 95% origineel is. Dat Goed is hoor, ja. ja. ja. want deze Hirondel eh, Porsche eh, is bestuurd onder andere ik zal even uitleggen wat Hirondel betekent. Dat betekent een heel mooi woord voor zwaluw, hè? Ja, mooi Frans woord. En ehm, ja, deze wagen is door grote mensen bestuurd. want ik zie de namen van Rob Slotenmaker en Gijs van Lennep erop staan. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het eh, voor deze mensen een van de beginauto's geweest in hun carrière. Eh, vroeger werden auto's ook gewoon aan elkaar uitgeleend. Hè. Dat was allemaal niet zo ingewikkeld allemaal. wil jij ermee rijden, rij jij ermee. Uh, eh, Slotenmaker heeft er vanaf 56 of 57 tot en met 59 in gereden. Heeft eigenlijk alles ermee gewonnen wat hij maar kon rijden. Dus hij ging wel snel? Ja, hij ging heel snel. dat was ook eigenlijk de bedoeling om een auto te bouwen die sneller was dan Ben Pon. Want die reed dus al met de Porsche Abarth. Uh-huh en Henk Verzalingen en Hans Stak hadden verzonnen. Nou, dan moeten we minimaal zo'nzelfde soort motor erin hangen. Eh, en zo'n auto bouwen, willen we sneller zijn. Ja, je noemde, dat de, gelukt. Ja, je de naam van Henk Verzalingen. al. Dat is eigenlijk de, grond, de grondlegger, hè, de bouwer van deze auto. Ja, Henk Verzalingen eh, was echt een eh, ingenieur voor een pionier om eigen specials te maken. hij heeft uiteindelijk vijf soorten hirondels gemaakt. Alle vijf waren ze totaal andere dieper. Ja. En dit is de enige met een uh, motor. De enige? Ja, de enige door. de rest, de was eigenlijk een DKW Bovenaan. Dus ja, ja, ja. Tak, man. Ja, die, die dat was een, een, een technisch eh, vernuft eigenlijk, hè? Want hij bouwde ook, eh, las ik, borsten is een bas, weet je wel. Ja, eh, een hele beroemde natuurlijk. Sting heeft ook. een contrabas van hem. Hij dat speelt niet meer. Sting? Ja, ja dat speelt het niet meer. Ja. Elektrische, contrabas, ja. Oh, wat gaaf zeg, En eh, deze wagen, die, uh, ja, die, die heeft veel belangstelling waarschijnlijk, hè? Ja, heel veel belangstelling. En het is onwijs gaaf, want veel oude, oud rijders, oud mensen die vroeger hebben zien rijden. Iedereen heeft heel veel verhalen erover zijn ook allemaal aan het inzuigen om zoveel mogelijk historie weer te zoeken voor mensen die dat nog echt nog weten. is er ook een, een, een website van? Eh, we zijn er nu nog mee bezig. Om, eh, om alles op de rit te zetten. We zijn allemaal aan het verzamelen. Op Instagram zijn we te vinden. En, eh, ja, daar zijn we helemaal druk mee. Maar deze wagen, die stel je alleen tentoon en je, je race er niet mee? We hebben hem donderdag toch? was klaar. Oh. <laughs> Dat was thuis. We hebben eh, vrijdagochtend de eerste down gehad met, meteen met een demo hier op Zandvoort. Wie? gisteren eh, gereden, vandaag gaan we weer rijden. Oh, hij rijdt wel op... Hij gaat, ja, en we gaan kijken wat we er uiteindelijk mee gaan doen. Dat moeten we nog even gaan bekijken wat het mogelijk is allemaal. Fantastisch doen de mensen hier op het spieren ehm, eh, in een demonstratie. Ja, een half uurtje ga ik, stap ik in en dan ga ik een rondje rijden. Van een kwartiertje om hem weer te showen. Nou, geweldig. Eh, hij ziet er mooi uit. Prachtig oranje kleur. Ja. En... Uh, nummer, waar, waar, waar, slaat het nummer 70 op? Nummer 70 was het nummer waar de, eh, die hij kreeg, Henk Verzalingen, bij de allereerste race in 1956. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. ja geweldig hoor. Het nou, aan Henk. Ja, begrijp ik. Hey, hartstikke bedankt voor je gesprek en ehm, heel veel plezier. Heb je, was je ook in de parade gisteren? Ja, tuurlijk. Ja, We waren luid genoeg. Ja, die, oh, dat was die. <laughs> ja, het was leuk, hè, die paraat. hartstikke leuk om te doen. Ja. Het is gewoon... Uh, reed, je zelf? Ik reed zelf met mijn jongste dochter. Oh, wat leuk zeg. En uh, ja, dat is een groot feest om het met iedereen te delen. Maar terug, hè? Hè? Maar terug, hè? Door. Terug, ja? Nou, leuk man. Moeten we meer hebben dan ik. Vind ik wel. Oké. Hey, hartstikke bedankt Michel en eh, succes ermee, hè? Oké, hoi hoi. Nou jongens, dat was een leuk gesprekje met Michael ehm, van uh, Hirondel Pors. Een Zandvoort, dat is alleen maar leuk natuurlijk. En ik probeer nog eh, meer Zandvoorters te vinden straks. Ik kom straks bij jullie terug. Oké, tot zo Hans. Wij gaan eh, verder hier in de studio met eh, Louis Jordan, Caledonia Boogie. what she told me, no kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make you big Ja, dat is Louis Jordan met Caldonia Boogie. Een eh, nummer uit de tijd waarin de, eigenlijk de rhythm and blues, de pop, langzaam opkwam midden jaren 60. En, eh, dus eigenlijk ook een klassieker. Bent u nou eh, helemaal enthousiast geworden door deze uitzending of door eerdere uitzendingen? In Zandvoort hebben we nog veel meer jazz. elk eh, elk eh, najaar begint eigenlijk een nieuw seizoen met live optredens in de krocht in Zandvoort. het eh, nieuwe programma staat klaar op de site. En het is dus ook mogelijk al om kaarten te reserveren voor het nieuwe programma. Kijk op de site jessinzandvoort.nl Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Blijf op de hoogte. Ja, Ehm, en het volgende wat we klaar hebben staan is uh, I've Got The World On The String. En eh, dat is een eh, nummer dat is uit 1932. Het is eigenlijk wel een hele populaire jazzsong. Het is gecomponeerd bij Harold Arlen. En de, de songtekst is van Ted Koeler. Ehm, ik heb een vertolking uitgekozen van nou, eigen, onze eigen Nederlandse Pim Jacobs met zijn trio. Pim Jacobs eh, trio met uh, eh, Have Got You on, the, a String. We zijn nog steeds op het circuit live. En eh, ja, we hebben toch geprobeerd een beetje muziek wat bij het, uh, en het racen te past te vinden. Dat is niet helemaal makkelijk. Maar ik heb wel iets gevonden wat wel met snelheid en misschien een beetje met, met racerij ook te maken heeft. Dat is Come Fly With Me. En uh, Come Fly With Me is een nummer wat eigenlijk geschreven is voor voor Frank Sinatra. Maar ik heb hier een vertolking van een, eh, van een eh, fantastische Nederlandse eh, muzikant. En hij is vooral bekend van televisie. Het uh, Come Fly With Me wordt vertolkt door Jan Versteeg. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze as a bar in far Bombay, come fly with me, let's fly, let's fly away.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 We're wise It's such a lovely day just say the words and we'll beat those birds down go Bay It's so perfect for a flying honeymoon They say So come fly with me, let's fly, let's fly Back up, let's fly away ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. jongens. Jullie horen mij? Ja, we horen je luid en duidelijk. Ja, luid, luid en clear. Uh, ik sta inmiddels in pet op 3, denk ik dat ik sta. Helemaal eh, bij de toegangsweg. Maar dat zijn wel hele mooie auto's ook. Ik sta hier met... Stefan Roosema. Stefan, Kees Roosema. Vader van, dus vader en zoon Rosema. En ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, minimaal 5 auto's staan. Allemaal uh, uh, Triumphs en dingen. Dit zijn MG's, MTA oh, en Deze drie zijn MTA. En dat zijn Ja, jullie, jullie komen uit? Groningen. Uit Groningen. Ja. jij ook. Ja, ook graag <laughs> maar ehm, hoe, hoe komen jullie hier zo terecht? Nou, we rijden samen met de pruimcompetitie in Europa. We rijden eh, niet alleen eh, hier in Zandvoort, maar we rijden ook in Denemarken, we rijden in Engeland, we rijden in Frankrijk. Eh, Tsjechië zijn we al geweest. Bijna de hele zomer weg. Nou, valt mij 6, 7 races per jaar eh, dat we in het buitenland rijden. En eh, ja, historische de natuurlijk ook, dat wordt erbij. Ja, we rijden ook op Assen, op Stolder, Jacks Racing Day dat soort dingen. Ja, zoveel mogelijk als we kunnen racen, dan, eh, gaan we racen. Maar dit zijn, dit zijn toch wel historische auto's, of niet? Ja, heel historisch. Volgens mij 1956, 1958, 1958, ja. zijn MPA'tjes van. Je kan ook nieuwe kopen. Ja, maar dat is wel lekker, daar hou ik niet van. <laughs> nou, er rijden nog steeds de eh, benzine ook hier. Eh. Ja, ja, dat wel mee. Maar dit, dit is echt, eh, ja, dit is old school racing. Dit zijn uh, ouderwetse auto's, er zit geen rembekrachting op. We rijden met bladveren. We hebben de oude uh, vering er nog op zitten, ja, lamme harpjes. Ja, daar moet je wat van maken. natuurlijk. Hoe vinden jullie dit dus stand? Ja, super. Ja? super. Had ja. je dit baan al eerder gereden? Ja, ja, ja, Ik vind het, ja, ik rij al, al minstens tien jaar hier. En eh, ik vind de, de nieuwe baan nog mooier. Ik vind de kombocht, eh, de Luidijk en... Eh, en Heb je een beetje door hoe je het nemen? Die... ja, we zijn wat dat betreft... onze bochtensnelheid is hoger als, als, als, die... 1. Nou, nee, dat niet. <laughs> dat is maar zo. <laughs> nee, wij, wij, wat dat betreft, kunnen heel hard door de Hugo's heen. -huh. En dat kan je vanmiddag ook wel weer zien. Dat, dat daar ook heel veel ingelopen wordt bovenlangs. Ja, dat is gewoon super. Hoe, hoe laat rijden jullie? Wij rijden eh, als einde boven de slotstuks eh, rond tien voor vijf of zo. Tien voor 5, nou interessant. Nou, dan kunnen we net meenemen, want we zenden uit tot 5 uur. En eh, jij rijdt zelf ook? Ja, ik rijd zelf ook, ja, klopt. En, hoe lang doe je dat? dit is mijn vierde, vijfde seizoen, 2017 inderdaad. Ja, vier... bijna, bijna zes jaar, bijna vijf, zes ja, jaar. En, en met een beetje succes? Ja, gisteren podium eh, behaald. Dus, oh. eh, ja, en momenteel eh, eerst in het kampioenschap. voor het Gronings Volkslied, kan dat? Nee, ik was nummer, <laughs> nummer, nummer twee in klasse. Dus dat is een Duits volkslied. En een Nederlandse oh. Nederlands volkslied. Maar, ja, dat is ook Groningen lichtbouw. wat ja, ja, daarom. Dus, nee, het redelijk tot nu toe redelijk succesvol seizoen voor mij. Maar, Jij moet er ook een hoop tijd in steken. Ja, wel een hoop tijd, maar mijn vader doet het meeste tijd. Dus eh, zover ik bij kan springen, doe ik dat wel. Eh, dus, eh, ja. Want dat, je, zit er zelf ook aan de sleutel. Dat is wel, je... We doen alles zelf. Bouwen de motoren zelf, bouwen de auto's zelf op. Ik ben nog een het reserveauto aan het bouwen, Tika. Want het gaat toch vaak kapot. Het is Engels en het... ja, jammer hè? Ja. Maar ja, deze gaat kapot. Nog beter dan Italiaans, toch? Ja, alleen het is bij ons wel wat druk, want ik ook voor mijn beide zoons moet ik het doen. En dan, dan, dan, moet altijd tegen rijden, nu tegen rijden om ze bij te houden. Dus. <laughs> Nou ja, dat is leuk en het is hobby. En, eh, alleen, ja, kost wel veel tijd. Maar, nou, laatste vraag. MG is een groot merk hè, in eh, de racerij. Eh, nou, toch, nog bedoel, er zijn heel veel MG's zeg maar, die nog rijden. Heel veel in Engeland reizen. Elke week races met MG's. Ja? ja, ja, ja dat, daar is het heel populair. Maar ook tegenwoordig worden ze heel veel naar Amerika verkocht. En dat we daar de P8'ers in bouwen, P8 bouwen. in, dan rijdt, ja, ja, dan rijdt het met Ja, dat is dus ook heerlijk. Eh, <laughs> jullie overnachten in jullie eigen campers hier allemaal? Eh, nou, top. En eh, daar slapen we ook in. ik zie daar een auto tegen met nummer 33. Heel toevallig. Oh, dat is jouw nummer. Eigenlijk moet het nummer 1 zijn. Nee, nee, nee. Ik reed, ik, eh, iedereen zei van, ah, je bent nummer van Max, maar dat is niet waar. Want ik reed, ik, toen Max nog niet geboren was, kart ik al mijn Maar hij heeft hem eigenlijk van jou gejat? <laughs> Nee, dat denk ik niet. <laughs> nee, oké. Hey jongens, ik wens jullie nog heel veel plezier en eh, succes vanmiddag. Ja. En eh, leuk dat jullie in Zandvoort waren in ieder geval, ja? Oké. Okay. Hey, dankjewel. Dankjewel. We gaan weer terug jongens, jullie kunnen verder met heerlijke jazzmuziek. <laughs> Hoor When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder. I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day fly her away and be her superhero. Little things mean so much And I can think it's no big deal But just a word or a touch can change the way she feels It saves her from the maddening crowds From heartless, thoughtless people I fly her away, save her day I'll be her superhero Now I'm just an ordinary How am I gonna argue with that? But what she doesn't know is how many times she's saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so She makes my day and flies me away Just like a super toepasselijk natuurlijk. Uh, eh, superheroes, zeker met deze mensen die allemaal in die snelle racepolities rijden. Superhero van eh, onze eigen Nederlandse Dennis van Aarsen. Ja, we gaan terug eh, richting de klassiekers. We gaan naar Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. het album heet The Swinging Sounds of the Great Bands. Het was een grote big band in de jaren 50 en eigenlijk nog eerder zelfs in de jaren 40 al. En ehm, ja, als je de kwaliteit van de muziek hoort, het is net alsof het vandaag is opgenomen. Het nummer heet Buckle Rack, Glen Gray en de Casa Loma Orchestra. Ja, Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra met Buckle Rack. Hier in de studio werd de grap al gemaakt. Eh, dit tempo van deze muziek is net als de auto's die hier voorbij razen. En ja, het klopt, het is een hoog tempo. En omdat het zulke lekkere muziek is, heb ik er nog eentje van hun uh, klaarstaan. En dat is Take the A-Train. Natuurlijk het bekende nummer van eh, Duke Ellington en zijn orchestra. Maar nu uitgevoerd door Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. Dat was Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. We gaan verder met, eh, met nog een nummer van Earl Bostic. Eh, Earl's Imagination. Dat is Earl Bostic met Earl's Imagination. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Kom er maar in, Hans. Oké, ja, we staan hier jongens eh, met een eh, legende uit de Formule 1, eh, Arturo Mercario. Die uh, 18 years old already. Ja, 18 years old. hij heeft Formule 1 gereden voor Ferrari onder andere. En eh, we gaan hem een paar eh, vragen stellen, maar dat moet even vertaald worden. Ehm, eh, je wordt hier, Mr. Mercario, first time Formula 1? de in Formula 1? 1970. Is per la prima volta the first time in Formula 1 in 1970. For the first time in Stanford in 1964. 1964? Ja. Met the 1000 Abbas, with the Van die is one Lennon, die is van Lennep And, uh, one. you come uh, every year eh, in uh, Zandvoort, Historic Grand Prix. Do you, do you like it? Do you like it here? Fantastic, yeah, fantastic, yeah. Good, eh? The fourth track. Oh yeah, the, the previous definitely prepared the old truck and not the new one. But I believe the Not the previous one, but the very old one. I think it was an, uh, an Italian who made the banking here. Uh, yeah, that, era comunque una, un gruppone molto veloce simile al banking, sì, però si arrivava molto più veloci perché si arrivava dalla in fondo. Same, same amazing to do, but much quicker it was in period. It carried much more speed. Yeah. Uh, not every thing. Uh, dus nog even in Dutch. Eh, uh, Arturo Mestario is ook bekend geworden door uh, het ongeluk van Nicky Lauda op de Nürburgring. En uh, hij, hij, was degene die de Lauda eruit haalde. Uh, can you talk something about uh, that accident from uh, Nicky Lauda? Oh yeah, I just did it, but een story of Nicky Lauda. ja for the, for the thousand times. I prefer now. You prepare now. One question about that. You, you uh, get um, uh, a watch from uh, Nicky Lauda later on. Ah, I, I don't know. It's a story. Uh, It's, it's story between them. Oh, it's not Stolen, okay. It was a golden man. Uh, do, you like to come every year? You come next year too? For sure. For sure. For the next, for the next 20 years. Oh yeah, very próximo so, so when, when the circuit is uh, 100 years old, there. Yeah, so when it's quando la pista sarà anche Ik centenario ci dovrai essere anche you Yes. Thank you Mr. Mestario. Oké. Thank you very much. Oké. Okay. Nou, dat was leuk even gesproken hebben met eh, Arturo Mestario. Toch een grote naam in de Formule 1. Hij heeft nooit gewonnen. Maar hij... Eh, eh, hij heeft nooit gewonnen, maar hij maakte dus inderdaad de naam met het ongeluk van Nietje Lauder de Nürburgring. En hij haalde hem eruit, maar hij wilde niet over praten. Oké jongens, we gaan nog even terug. We weer een beetje jazz. Ja, dankjewel uh, Hans. Super, super gaaf dat je me aan de microfoon hebt gekregen. Eh, we gaan lekker door met, eh, met, met jazz. En we hebben wat leuke muziek nog uitgezocht. We zijn alweer bijna aangekomen aan het tweede uur jazz, maar nog niet helemaal. En het volgende wat we klaar hebben staan is Mr. Bojangles van Robbie Williams. En nu gaat het verkeerde nummer. Maar nog zoals gezegd, Mr. Bojangles van Robbie Williams. a man who jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown Told me of a time he worked with With minstrel shows Traveling throughout the South Spoke with tears for 15 years How is, how is dog in he They would travel about But his dog up I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer, Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Now, Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Mr. Uh, Bojangles natuurlijk een klassiek jazznummer dat door veel eh, vocalisten is vertolkt. En dit was de versie van eh, Robbie Williams van het album Swing When You're Winning. We zijn alweer aan het eh, einde gekomen van deze uitzending Jazz op de zondag van 10 tot 12. mijn naam is Marco. Ik vond het fijn dat u luisterde en ik geef het woord nog aan mijn co-host Jeroen. Ja, we zitten hier natuurlijk vandaag op het circuit van Zandvoort. Eenmalig eh, tijdens de historische Grand Prix. En als afsluiter voor vandaag heb ik nog een historisch nummer eh, staan. Voordat ik aan begin, eh, nog even kort aandacht voor de uitzending van volgende week. Binnenkort komt het Sea Jazz Festival weer aan bod. En de uitzending van volgende week staat geheel in het kader van Sea Jazz. Dus als u daarheen wil, kom, ga vooral luisteren. Dan komen er heel wat van de artiesten voorbij die ook op Sea Jazz gaan optreden.